Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en het IMF zijn teerd om de bankencrisis in het land op te lossen. Europa stelt maximaal 100 miljard euro beschikbaar voor noodhulp. Volgens het IMF is dat genoeg om het vertrouwen in de banken te herstellen en Spanje zekerheid te bieden. De VS noemt het een goede stap op weg naar financiële eenheid die nodig is voor de veerkracht van de eurozone. In Den Haag zijn na de verloren wedstrijd van het Nederlands elftal 20 mensen opgepakt. Na de wedstrijd werden mensen opgeroepen om naar het Jongbloedplein te gaan, om te rellen. Zo'n 150 mensen bekochten de politie met vuurwerk en flessen. De mobiele eenheid dreef de groep uiteen. Burgemeester Van Aartsen is tevreden over het optreden van de politie. De UEFA is een tuchtzaak tegen de Russische voetbalbond begonnen vanwege het wangedrag van Russische fans afgelopen vrijdag. Tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië in Polen gooiden Russische supporters vuurwerk het veld op en werden racistische leuzen gescandeerd. Ook sloegen Russische fans na de wedstrijd vier stewards in elkaar. De voetbalbond van Rusland riskeert een boete. Alle veertien inzittenden van de helikopter die vrijdag in Peru vermist raakte zijn omgekomen, onder wie een man uit Nederland. De helikopter stortte neer in het Andesgebergte op bijna 5000 meter hoogte. De zoektocht naar het toestel liep flinke vertraging op door het slechte weer. Op het strand van Oost-Duinkerken in België is een man van 35 omgekomen bij kitesurfen. Hij werd door een windstoot de lucht ingetrokken en kwam een eind verder met zijn hoofd op het zand terecht. Volgens alle kitesurfers was het zeil van het slachtoffer te groot. Het weer, een zonnige periode. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af en blijft het overwegend droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. De politie heeft voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn en op de A6 tussen Jouren en Emmeloord.